eerst het NOS nieuws van 8 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In de Gele Zee is de spanning tussen Noord- en Zuid-Korea opnieuw opgelopen. In het grensgebied tussen de twee landen zijn de Verenigde Staten en Zuid-Korea begonnen met een gezamenlijke marineoefening. Volgens Zuid-Koreaanse media heeft het communistische Noorden met nieuwe dreigingen gereageerd op die vlootoefening. Zo zegt het regime in Pyongyang dat iedere schending van zijn territorium onmiddellijk vergolden zal worden. Ook zouden er langs de grens raketten in stelling zijn gebracht. In Arnhem is de fractievoorzitter van de lokale partij Pro Arnhem aangehouden voor het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. In augustus werd na een tip van een fotozaak bij een huiszoeking een grote hoeveelheid kinderporno gevonden op computers en dvd's van de politicus. Na onderzoek van het materiaal werd hij deze week gearresteerd. De Braziliaanse politie heeft een ultimatum gesteld aan drugshandelaren die zich schuldig houden, houden schuilhouden in een van de sloppenwijken van Rio de Janeiro. Ze hebben tot middernacht plaatselijke tijd de gelegenheid om zich over te geven en hun wapens in te leveren. De sloppenwijk is inmiddels omsingeld door honderden agenten en militairen. Die zullen het gebied bestormen als de drugshandelaren geen gehoor geven aan het ultimatum. De internationale tonijncommissie heeft het vangstquotum voor blauwvinvis met 600 ton verkleind. De afgelopen dagen is in Parijs door 48 landen over het kwotum vergaderd. Volgend jaar mag er in de hele wereld bijna 13.000 ton blauwvintonijn worden gevangen. Dat is een tegenslag voor onder meer het Wereld Natuurfonds. Dat had ingezet op een kwotum van maximaal 6.000 ton. De blauwvintonijn is een bedreigde diersoort. Cabaretier Jasper van Kuik heeft het Kamarettenfestival gewonnen. Hij won ook de publieksprijs. De jury van Kameretten noemt zijn programma een spannend en geloofwaardig pleidooi tegen versimpeling en animatie. In de finale in het Nieuwe Luxor in Rotterdam versloeg Van Kuik twee andere cabarettalenten.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 Uh-huh. Yeah. Uh-huh. And girl, I promise you, no substitute. just me. Uh-huh. Uh-huh. Sexy, sexy. Woo. Sing along. Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Sexy, sexy. Turn your radio up. Uh-huh. Woo. Sexy, sexy. Put your hands in there if you're in the club.